Kees Groot met het NOS-journaal. Op een camping in de Franse Ardèche is een Nederlands meisje van acht jaar oud misbruikt. Franse media schrijven dat ze afgelopen nacht werd aangevallen toen ze lag te slapen in een tentje. De ouders sliepen in een andere tent tegenover haar. Ze werden wakker toen het meisje begon te schreeuwen. De dader is meteen gevlucht. Met een helikopter is de hele dag naar hem gezocht, maar hij is nog niet gepakt. Piloten van de KLM stappen naar de rechter als de luchtvaartmaatschappij het plan voor de versobering van de pensioenen niet uiterlijk vrijdag van tafel haalt. De Vereniging van Verkeersvliegers zegt op die manier serieus naar een oplossing te willen zoeken. De KLM wil af van de gegarandeerde indexatie van de pensioenen van piloten. Daardoor zou het bedrijf dit jaar 600 miljoen euro moeten bijstorten in het pensioenfonds. De KLM laat weten de brief met het ultimatum van de piloten te hebben ontvangen en die te bestuderen. Jori van Gelder is naar huis gestuurd omdat hij zondagochtend om 6 uur beschonken en luidruchtig terugkeerde in het Olympisch dorp. Bronnen zeggen dat de turner de avond daarvoor op eigen houtje naar het Holland House is gegaan en daarna nog naar een nachtclub. Bij zijn terugkeer zou hij overlast hebben veroorzaakt voor andere sporters. Volgens de leiding van het Nederlands team heeft hij daarmee de normen en waarden op grove wijze overtreden. Wetenschappers gaan tijdens het komende Lowlands Popfestival hersenonderzoek doen onder bezoekers. Ze willen te weten komen welke rol slaaptekort speelt bij hallucinaties. Het festival duurt drie dagen en veel bezoekers gaan dag en nacht door. Regelmatig zal hun reactiesnelheid gemeten worden en worden er filmpjes gemaakt van de hersenen. Lowlands is een populaire plek voor wetenschappelijk onderzoek. Vorig jaar werd er al een onderzoek naar flirtgedrag gehouden. Het weer, vannacht koelt het af naar ongeveer 11 graden. Wel neemt de kans op buien toe en ook morgenochtend gaat dat door met kans op onweer.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 When night is creeping and I should be sleeping in bed. If you were peeping, you'd find that I'm weeping instead. My love and death. Said he'd come back, but he forgot to say when. Night after night, I'm crying, Daddy, won't you please come home? Daddy, won't you please come home? I'm so lonesome. No one can fill that vacant chair. Home is Daddy, won't you please come home? Daddy, do you have to roam so very long? There's lots of other new sheiks who would like to be chic haven't slipped yet, but ZFM Jazz. We zijn afgetrapt met Annette Horshow met Daddy Won't You Please Come Home. Van het album Bioshock 2, spelletje. Maar verder met Django Reinhardt, Out of Nowhere. Jimmy Smith met de Midnight Special. Het volgende nummer, de Hot Sardines. Eh, Until the Real Thing Comes Along. Ik denk dat ze het over de liefde hebben. you tear the stars down from the sky for you. And if that isn't love, it'll have to do until the real thing time Warren Wolf. Wat gave naam is dat zeg. Met het nummer Soul Sister. Ehm, hier is uh, eh, Illinois, Illinois, Illinois. Jacques. Met Port Overico. the morning sun. I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again.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 Ooh, sitting on the dock of Dus natuurlijk Otis Redding met setting on a Duck Over Bay. Waarschijnlijk een van de meest influencerende soulzingers. Ja, volgende nummer is ook van iemand die best wel wat uh, teweeg heeft gebracht. Herbie Hancock and his maiden voyage. ook met zijn Maiden Voyage gingen we naar Coltrane. John Coltrane met Naima. Nu is de beurt aan George Benson met Breezin, In. Een beetje zomerse muziek gaan draaien. Misschien dat het weer volgt. eventjes breezen. Het volgende nummer is van Wouter Hamel met Breezy.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 Samen met Melody Gardot. Same to you. They're gonna do the same to you. gonna get for all you got when you treat the one you love like Sayana? Who you gonna call while you're on your own? You build the bet you burn right within your home.